stellen. Ja. Want we hebben dan net niet genoeg tijd nog voor een extra plaatje. Maar we moeten wel zo meteen uh, over, nou ja, pak een beet, een seconde of 22 moeten we gaan aftellen. Ja. Is ja. dan toch spannend? Uh, ja. dus we moeten, eh, ja, we moeten even nog die, nou ja, 16 uh, seconden lekken. 15 seconden, 14, 13, 12. Nee, jullie nog een snel geheimtje vertellen? Of zeg je nee, nee, want we moeten, we moeten, we moeten. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! namens, het hele team van 538 wensen we je een fantastisch 2026. We hopen dat je in het nieuwe jaar net zoveel naar 538 luistert als afgelopen jaar. Ehm, echt eh, fantastisch dat je bij ons bent op, eh, ja, ja, op dit prachtige moment. En eh, we hopen je snel weer te spreken. Ga genieten ehm, van je avond of je nou aan het werk bent... of dat je met familie bij elkaar bent. Proost namens ons. Gelukkig nieuwjaar. No more champagne. to say 2026 is officieel begonnen en overal wordt het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerk. Daarvan is dit keer voor 129 miljoen euro verkocht, een record. Het is waarschijnlijk ook voor het laatst dat er vuurwerk werd verkocht. Er staat een landelijk vuurwerkverbod op stapel. Deze jaarwisseling hebben 20 gemeenten al een eigen verbod. En in 100 gemeenten zijn vuurwerkvrije zones aangewezen. In Lichtenvoorde in Gelderland is iemand zwaar gewond geraakt door vuurwerk. Er is nog niets bekend over wie het slachtoffer is. Wel dat hij of zij naar het ziekenhuis is gebracht. De regionale omroep meldt dat het slachtoffer verwondingen aan handen en gezicht heeft. In het Groningse Hoogkerk is de ME ingezet bij een brand op een kruising. Volgens de politie werden mensen van de hulpdiensten bekogeld met veel vuurwerk en konden daardoor niet veilig werken. De mobiele eenheid werd opgeroepen om ze te beschermen. In Siddeburen branden volgens RTV Noord vanavond meerdere auto's uit. En ook een camper werd door brand verwoest. En president Trump trekt de Nationale Garde terug uit Chicago, Los Angeles en Portland. De reservetroepen waren daar naartoe gestuurd om de strijd aan te binden met de criminaliteit. Maar volgens de steden zelf is die aan het afnemen. Trump zegt op Truth Social dat het juist komt door de inzet van de Nationale Garde.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 De 538 Jaarmix. 538. Op de laatste dag van het jaar nog één keer alle hits door elkaar. Dus luister en geniet van de vijf, drie, acht jaar mix. Van Martin Garrix tot Roxy Dekker. En Blackpink maakt het nog gekker.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 If you're ever in doubt, just have a little faith. Just have a little faith. We, we, it's a tragedy. I can't be mad at you, so I'm mad at me. You remain awake as I fell asleep and mistook our love for destiny. It's hard to smell the roses in the winter season, hard to carpe diem when you're hardly breathing. I wanna be the one to love you when your heart is bleeding. Stay lovey, love's a mystery. I'm looking for the answer, but all I find is me.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 Taking that back road, yeah, no lie. Man, that show feels nice. We do this everywhere we go. I think you know this ain't no one. afgelopen jaar. Je hoort ze allemaal in de 538 mix. 2025. 2025 door Jan Hinke.